7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS is nu officieel het land met de meeste coronadoden. Dat meldt de Amerikaanse John Hopkins University. In de VS zijn volgens de universiteit nu 19.563 mensen overleden aan het virus. Daarmee is het land Italië voorbij, dat vandaag 619 nieuwe doden meldde... en nu op 19.468 doden staat. De afgelopen dagen overlijden in Amerika gemiddeld zo'n 2000 mensen per dag aan het coronavirus. In Italië was dat afgelopen week gemiddeld zo'n 600. Amerika is momenteel het centrum van de coronapandemie. Vooral de stad New York wordt hard getroffen door het virus. Vanaf morgen is er een nieuwe verdeelsleutel... waarmee schaarse beschermingsmiddelen als mondkapjes... over de verschillende sectoren in de zorg worden verdeeld. De nieuwe verdeling is met name afgestemd op het risico besmet te raken... bij de behandeling van een coronapatiënt. De oude sleutel was meer gericht op de acute zorg... waardoor verpleeghuizen en thuiszorginstellingen achteraan moesten sluiten. En daar blijkt nu juist veel risico te zijn om besmet te raken. De gemeente Lisse gaat met Pasen de wegen door de Bollenstreek afsluiten. Het gaat dan vooral om de wegen direct langs de Bollevelden. Dat is besloten om bezoekers te ontmoedigen. Volgens de gemeente Lisse was het vandaag veel te druk... en is er daarom besloten om in te grijpen. De hoofdwegen blijven wel open. En twee treinen tussen Rotterdam en Amsterdam zijn onderweg stilgezet... omdat het volgens de NS te druk was. Eerst kregen de mensen de kans om vrijwillig uit te stappen... omdat het niet meer mogelijk was om anderhalve meter afstand te houden. Toen niemand uitstapte werden de treinen op een station stilgezet. Daar moesten alle reizigers uitstappen en konden ze overstappen op een rustigere trein. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen...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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eaten at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want a fork. She tell me everyone you want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fork on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.